Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank geeft geen extra geld aan de Griekse banken. Dat is zojuist bekendgemaakt. De noodkredieten zijn al meer dan een week bevroren op 89 miljard euro. De banken in Griekenland blijven ook morgen en woensdag dicht. De pinopnamelimiet van 60 euro per dag blijft in stand. Er is nog steeds te weinig geld in kas om de beperkingen op te heffen. De Griekse regering komt morgen met een nieuw bezuinigings- en hervormingsvoorstel naar Brussel. Actrice Bea Mulman is overleden. Ze werd bij het grote publiek bekend met rollen als Teun in de gevangenisserie Vrouwenvleugel en Rietje Brouwer in de comedy Samsam. Haar overlijden werd bekendgemaakt in RTL Boulevard door actrice Marjolein Keuning, een vriendin van Bea Mulman. Mulman overleed in een ziekenhuis, had al enige tijd kanker. Bea Mulman is 66 jaar geworden. Greenpeace hoeft de keien die in de Noordzee zijn gestort niet weg te halen. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat er geen gevaar is voor de vissers. Die hadden een kort geding aangespannen tegen de milieuorganisatie. Ze zeggen dat een schip kan kapseizen als er vistuig achter de grote keien blijft haken. De rechter ging daar niet in mee omdat bekend is waar de stenen liggen en de vissers ze makkelijk kunnen vermijden. Wereldvoetbalbond FIFA heeft Harold Mine Nichols voor zeven jaar geschorst... wegens het overtreden van de ethische regels. De 53-jarige Chileen was voorzitter van de inspectiecommissie... die de kandidaatlanden voor de WK's van 2018 en 2022 heeft bezocht. Mine Nichols zei vorig jaar in een Britse krant dat Engeland de beste kandidaat was... voor het WK in 2018 maar het eindtoernooi ging naar Rusland. Eerder twijfelde hij openlijk over Qatar, dat uiteindelijk het WK van 2022 kreeg. Volgens de BBC heeft Maine Nichols onder meer voor familieleden diensten en gunsten geregeld in Qatar.